9 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. De regering van Hongkong houdt vast aan de invoering van een wet... die uitlevering van verdachten aan China mogelijk maakt. Gisteren gingen honderdduizenden mensen de straat op... om te protesteren tegen de wet. Ze zeggen dat China de wet wil gebruiken om mensen die kritisch staan... tegenover de Chinese regering op te pakken en te berechten. Chinese media zeggen dat de protesten zijn gevoed door buitenlandse krachten... die China willen benadelen door chaos te veroorzaken in Hongkong. De AWB waarschuwt automobilisten voor extra drukte op de weg vanmiddag. Veel mensen keren terug naar het lange Pinksterweekend. Nu is het nog rustig, maar na het middaguur neemt de drukte waarschijnlijk snel toe. Veel toeristen die dit weekend op de Waddeneilanden, de Veluwe of aan de kust waren... keren dan terug naar huis. Ook zijn er enkele evenementen bezig die tienduizenden bezoekers trekken... zoals de Fiets in Friesland en de festivals Pinkpop en Opwekking. Drie Russische kranten zetten vraagtekens bij de arrestatie van de vooraanstaande onderzoeksjournalist Ivan Golunov. Op de voorpagina's van liberale zakenkranten staan drie grote vraagtekens. De kranten willen dat er een onafhankelijk onderzoek wordt ingesteld naar de aanhouding van Golunov. Volgens de politie is hij gearresteerd wegens drugsbezit. De onderzoeksjournalist is correspondent van de in Letland gevestigde website Medusa... die veel schrijft over corruptie in de Moskouse politiek. Golunov heeft nu huisarrest in afwachting van een, protest, van een proces. Voor het eerst heeft een actrice in een rolstoel... de belangrijkste musicalprijs van de wereld gewonnen. Ali Stroker kreeg haar Tony Award voor haar rol in de musical Oklahoma. De 31-jarige actrice zit vanaf haar tweede in een rolstoel na een auto-ongeluk. Ze droeg de prijs op aan alle kinderen met een beperking... die zichzelf vertegenwoordigd op een podium willen zien. Het weer, veel wolken, ook zon. Geleidelijk meer buien met vooral landinwaarts kans op onweer.